Premier Rutte heeft het onderzoek bevestigd in een brief van de Tweede Kamer. Tegelijkertijd houdt de ex-man van prinses Margarita nog wel vragen over. Zo wil hij weten wat de rol was van de BVD, de voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Ook wil de Roy weten of zijn moeder en zussen zijn onderzocht. Verder gaat de Roy ook een schadevergoeding eisen van de staat. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen dat er weer elektronisch wordt gestemd. Ze zeggen dat na problemen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan den Rijn. Bij een hertelling bleek dat de stemmen op acht van de elf partijen niet goed waren geteld. In 2006 werden stemcomputers afgeschaft omdat ze niet veilig waren. Het bestuur van voetbalclub Heerenveen heeft een dreigbrief ontvangen van een deel van de eigen supporters. In de brief, die is ondertekend door knokploeg Heerenveen, worden de bestuursleden weerzingwekkende kankerhonden genoemd. Er wordt een nieuw bestuur geëist dat alleen maar uit, zoals ze schrijven, echte vriezen bestaat. Anders kunnen wel eens autoremleidingen worden doorgezaagd of huizen in brand worden gestoken, dreigen ze. De politie onderzoekt de zaak. In Oostsoeburg is een man opgepakt die wordt verdacht van een reeks overvallen op Chinese restaurants in Zeeland. Hij heeft één overval in 2012 bekend. De politie onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor overvallen op zes andere Chinese restaurants. De man van 41 is aangehouden na een tip van iemand die vond dat hij zich verdacht gedroeg in de buurt van een restaurant. Toen de politie hem controleerde bleek dat hij een wapen bij zich had. Het weer in de loop van de nacht wordt de bewolking dikker.